Mark Hokker met het NOS Journaal. De Europese luchtverkeersluchtvaartmaatschappijen om de komende 72 uur voorzichtig te werk te gaan in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Aanleiding voor de waarschuwing is een mogelijke aanval op Syrische doelen. Eurocontrol zegt dat er rekening mee moet worden gehouden dat er de komende dagen met bijvoorbeeld kruisraketten een aanval wordt uitgevoerd. Tijdens zo'n actie zou de radionavigatieapparatuur van vliegtuigen verstoord kunnen raken. De VS en andere westerse landen overwegen een militaire vergeldingsactie als reactie op de vermoedelijke gifgasaanval op de Syrische stad Douma. In Zuid-Holland is de brandweer vannacht druk geweest met meldingen van ondergelopen huizen en kelders. Vooral in de Alblasserwaard was veel wateroverlast, zegt de brandweer tegen het ANP. Ook iets verderop, vanuit de Hoekse Waard kwamen veel meldingen. In Schipluiden, bij Delft, werd een woning getroffen door de bliksem. De brandweer kon de brand op het dak snel blussen. Inmiddels is de meeste regen het land uitgetrokken. Facebook-topman Mark Zuckerberg is in de Amerikaanse Senaat ruim vier uur ondervraagd over het privacy-schandaal rond Cambridge Analytica. Hij kwam de zitting redelijk ongeschonden door. Zuckerberg begon met excuses voor het schandaal, Facebook-topman antwoordde later dat hij niet weet of er andere gevallen bekend zijn waarbij bedrijven zonder toestemming data van gebruikers hebben verzameld. In de kwartfinales van de Champions League is Barcelona verrassend uitgeschakeld door AS Roma. De Italianen wonnen thuis met 3-0 en dat was voldoende na de 4-1-nederlaag eerder in Spanje. Manchester City verloor thuis met 2-1 van Liverpool, dat in Liverpool al met 3-0 had gewonnen. Het weer, vanochtend af en toe een bui. Later vandaag wordt het steeds vaker droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB.